Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Russische militairen Oekraïne zijn binnengekomen. Dat blijkt uit video's en berichten uit het oosten van Oekraïne. De Russische president Poetin kondigde gisteravond in een toespraak al aan... dat hij troepen zou sturen naar twee pro-Russische gebieden. Deze vrouw komt uit die regio en zag het al aankomen. Ik heb nog een eh, hele grote familie in het oosten. En daar praten we al weken over eh, wat er allemaal eh, langs de grens gebeurt. Dus eh, we leven echt met hen mee elke dag. Ze zien echt dagelijks troepen en tanken naar de grens toe trekken. Dat is heel ja, angstjagend. Rusland heeft het zelf over vredestroepen die in Oekraïne zouden zijn... om het Russisch-talige deel van de bevolking daar te beschermen en de grenzen te bewaken. 59 mensen zijn omgekomen na een explosie bij een goudmijn in Burkina Faso. Er zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen. Waarschijnlijk ging het mis toen er explosieven werden gebruikt bij het zoeken naar goud. Er is niet alleen stormschade, maar door het extreme weer ook veel wateroverlast. Vooral in Groningen, Drenthe en Gelderland. Op wegen en fietspaden liggen grote plassen en weilanden zijn overstroomd. Dat vonden deze mensen mooi om te zien. We waren in de buurt, ik denk, uh, eh, dat wil ik wel eens meemaken. Dat heb ik nog nooit eerder gezien hier, zo hoog het water. Volgens de waterschappen kan veel regenwater nergens meer naartoe... doordat het Nederlandse watersysteem vol zit en de grond verzadigd is. En door de storm zijn flink wat bomen omgevallen. En om te voorkomen dat die in de versnipperaar eindigen... heeft deze meubelmaker in Friesland iets bedacht. Ze halen de bomen bij mensen op om de stammen een tweede leven te geven. In ruil voor de boom die ze aan ons doneren, eh, kunnen wij voor hun een tappersplankje maken van hun eigen boom. Volgens de makers kunnen veel houtsoorten mooi worden gebruikt om meubels of andere producten van te maken. Het weer nog. Vanochtend af en toe wolken en af en toe ook wat zon. Vanmiddag trekt het wel verder dicht en kan er ook een buitje vallen. Het wordt max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat nog altijd speelt in de regio is de A50 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek zijn bergingswerkzaamheden bezig, want daar staat een vrachtwagen met pech.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 Jamaica, they got lots of pretty women break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying.